Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna alle plannen voor nieuwe middelbare scholen die de afgelopen maanden zijn ingediend... hebben van de onderwijsinspectie een negatieve beoordeling gekregen. Dat schrijft NRC. Zeker 9 van de 11 middelbare scholen voldoen niet aan de wettelijke eisen... en kunnen daarom waarschijnlijk niet starten. In acht gevallen, waaronder vijf islamitische scholen, schiet het burgerschapsonderwijs tekort. Nieuwe basisscholen komen er een stuk beter vanaf. Bijna alle 37 initiatieven zijn positief beoordeeld. Volgens NRC komt dat vermoedelijk doordat er in het basisonderwijs... kant-en-klare lesprogramma's voor burgerschap bestaan. Vluchtelingenwerk noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel buitengewoon moeilijk en zorgelijk. Vannacht moeten er 120 mensen op stoelen slapen omdat er te weinig bedden zijn. Dat komt doordat twee noodopvanglocaties in Breda en Nijmegen gisteren gesloten zijn. Vluchtelingenwerk zegt dat sommige mensen al voor de tweede nacht op een stoel slapen. Het gaat volgens de organisatie om plastic stoeltjes die vastgelijmd zijn aan de grond zijn mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en dit is wat ze krijgen. Al dus vluchtelingenwerk. De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft op Roland Garros voor een verrassing gezorgd... door Daniel Medvedev, de nummer 2 van de wereld, uit te schakelen. De Rus ging in drie sets kansloos ten onder. Daarmee bereikte Cilic voor het eerst sinds 2018 de kwartfinales in Parijs. In het dubbelspel op Roland Garros hebben twee Nederlanders de halve finales bereikt. Zowel Jean-Julien Royer als Matwee Middelkoop ging door. Ze hebben allebei een buitenlandse dubbelpartner en moeten nu tegen elkaar. Vandaag kan ook Wesley Koolhof zich nog plaatsen voor de halve finales van het dubbeltoernooi.